Marina, jangan dibikin main-main gila. Sarina, Sarina, jangan dibikin main-main gila. Sarina, een kind uit de desa. is haar vadie tot vrouw. En zong erbij een heel aardig liedje. Voor Gromo, die lag in het gras. Zij strooide haar Gromo met bloemen. Geplukt in de vrije natuur. En mijn is geen zo helder als zilver. En kromo geraakte vol. Sarina Jangan dibikin main-main Bila